Kees Groot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt de oplossing die het kabinet heeft bedacht... om de nee-stem bij het Oekraïne-referendum een plek te geven... in de afspraken tussen de EU en Oekraïne. Er wordt een verklaring aan het verdrag toegevoegd... waaronder meer in staat dat het geen opstapje is naar een EU-lidmaatschap. VVD, PvdA, D66 en GroenLinks gaan daarin mee... De Eerste Kamer zal waarschijnlijk pas na de verkiezingen van 15 maart over het onderwerp praten. Daar hoopt het kabinet op de steun van tenminste twee CDA-senatoren. De opgepakte advocaat van No Surrender-oprichter Klaas Otto heeft mogelijk getuigen beïnvloed. Dat schrijft het ANP op basis van verschillende bronnen, maar de politie wil het niet bevestigen. Op beïnvloeding van getuigen staat maximaal vier jaar celstraf. De 69-jarige Jan-Piet van R. is gisteravond gearresteerd. Hij was in het verleden advocaat van motorclub No Surrender. Er komt een nader onderzoek naar de doodsoorzaak van de Russische VN-ambassadeur Tjurkin. Dat hebben artsen in New York gezegd na autopsie op het lichaam. De diplomaat overleed gisteren onverwachts nadat hij onwel was geworden in zijn werkkamer. Aanvankelijk leek het erop dat de 64-jarige Tjurkin was bezweken aan een hartinfarct of hartstilstand. Bij het nader onderzoek wordt het lichaam ook onderzocht op de aanwezigheid van gif. Amerika gaat onder president Trump veel harder optreden tegen illegale vreemdelingen. Alle circa 11 miljoen illegalen met en zonder strafblad lopen voortaan het risico over de grens te worden gezet. Dat blijkt uit richtlijnen van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. De komende tijd worden er bij de immigratiediensten 10.000 nieuwe medewerkers aangenomen. Ook komen er meer plekken om illegale vast te zetten. Het weer, toenemende bewolking en regen. Langs de kust neemt de wind toe tot hardkracht 7. De minima liggen vannacht rond 8 graden. Morgen is het regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger. Het wordt dan 10 graden. Donderdag blijft het zacht en regenachtig en in het noordelijk kustgebied is er dan kans op storm. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn op dit moment geen flitsmeldingen.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 de Michiel Varenkamp en Frits Landersbergen. Dear Louis... what it means to miss New Orleans and missing each night and day. I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger, mm, longer. the most covered prize. Tall sugar pies, where mockingbirds used to sing.